Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Suriname is een mijnschacht ingestort. Daarbij zijn mogelijk meer dan 20 doden gevallen. Het gebeurde in de plaats Brokopondo, ongeveer twee uur ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. Mensen waren in die mijnschacht op zoek naar goud toen het misging. Waarschijnlijk waren ze aan het werk in een onveilige tunnel. Een maand geleden waren daar ook al illegale goudzoekers bezig. Politici zijn geschrokken over nieuwe aanval op forumleider Thierry Baudet. Die werd gisteren in Groningen met een fles op zijn hoofd geslagen in een café. Demissionair premier Rutte noemt het totaal onacceptabel. En ook PVV-leider Wilders is geschrokken. Ik vind het verschrikkelijk. Ik hoop dat het goed met hem gaat. En we moeten ons dat allemaal aanrekenen. Want is een aanslag op Baudet is een aanslag op de hele Tweede Kamer. Baudet is in het ziekenhuis behandeld. Er is een verdachte opgepakt. Hamas zegt dat er bijna een akkoord is met Israël over een wapenstilstand. Dat zegt een leider van de terreurbeweging tegen persbureau Reuters. Ze hebben een voorstel neergelegd bij Qatar dat de onderhandelingen doet. Of er dan ook door Hamas gegijzelde mensen worden vrijgelaten is niet duidelijk. En het kostte een heleboel pijn en moeite. Maar ook Europees kampioen Italië is er volgend jaar bij op het EK voetbal. De Italianen mochten gisteren niet verliezen van Oekraïne. En dat ging maar net goed, was te horen bij Ziggo Sport. Wordt dit dan de laatste bal? Het is nog altijd niet gedaan. Het is nog altijd niet gedaan. En wie Roma. Hoe is het mogelijk? En dan kan de Italiaanse natie opgelucht ademhalen, want zij gaan naar het EK. Ja, het bleef 0-0 en dat was dus genoeg. Nederland plaatste zich zaterdag al en speelt vanavond nog tegen Gibraltar, de laatste poolwedstrijd. Het weer ochtenddag begint grijs met op sommige plekken wat mist of motregen. Daarna wordt het vaker droog en zijn er opklaringen met af en toe ook zon. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een kapotte auto levert vertraging op op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Velzen is de reis ook dicht. Daarom een kwartier langzaam rijden.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 Vooral als het gaat om het thema discriminatie. Dat blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Hamas is dicht bij een akkoord met Israël over een wapenstilstand. Dat zegt Hamas-leider Hania tegen persbureau Reuters. Het voorstel zou nu bij Qatar liggen dat onderhandelt over een mogelijke wapenstilstand. Het Amsterdamse productiebedrijf Newbie heeft een International Emmy Award gewonnen... voor de Netflix-serie Heartbreak High. De nieuwe serie van de populaire Australische serie uit de jaren 90... won in de categorie Beste Kinderdrama-serie. Het weer bewolkt met soms wat motregen.